En dat doet hij wel schoorvoetend. Ik denk dat het heel rommelig wordt. Maar goed, als de Kamer er anders over denkt... ik wil hier niet eh, de, de, de zijn. Maar alle bezoekers wel. Want als ze de kantine ingaan, moeten ze ook het CTB laten zien. En anders zak je echt onder het OMT-advies. Ja, ik, eh, als de meerderheid van de Kamer dat wil, ga ik ook niet moeilijk doen. Maar dan, dan ben ik, maak ik me steeds meer zorgen over volgende week vrijdag. Maar, maar uiteindelijk hoeft het publiek dat bij de amateurwedstrijden langs de lijn komt te staan... toch ook zijn QR-code niet te laten scannen. De rest van de nieuwe coronamaatregelen krijgt wel genoeg steun. Dingen blijven maar duurder worden. De prijzen waren vorige maand 3,4% hoger dan in oktober vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het de hoogste inflatie in bijna 20 jaar. Heeft iemand met opzet een echte kogel neergelegd op de set van Rust? De wapenspecialist van die film zegt dat ze niet begrijpt hoe de kogel in een doosje nepperts terechtgekomen is. Dus trekken haar advocaten de conclusie dat het opzet was. We're assuming somebody put the live round in that box, which if you if you think about that uh, the person who put the live round in the box of dummy rounds had to have the purpose of sabotaging set. Hoofdrolspeler Alec Baldwin kreeg een pistool met de echte kogel in zijn handen. Hij schoot een cameravrouw dood. En voor het eerst is het de Nederlandse club gelukt om zijn eerste vier Champions League wedstrijden te winnen. Ajax versloeg gisteravond Borussia Dortmund met 3-1 en is daardoor nu al zeker van een plekje in de achtste finales. Volgens Mazraoui heeft Ajax laten zien er helemaal voor te gaan. Dat we bereid zijn ook om, eh, om te vechten, om die vieze meters te lopen, om voor elkaar te lopen. Om, eh, niet alleen zeg maar, eh, als het eventjes niet lukt om met de, kopje, de, de kopjes te laten hangen. Nee, gewoon, gewoon doorzettingsvermogen tonen en karakter tonen. Dat hebben we vandaag laten zien. En we laten zien dat dit Ajax gewoon alles kan. Het weer kan erg mistig zijn en die mist lost ook maar langzaam op. De zon komt er niet echt aan te pas vandaag.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 to fucking on, on. Give me command and I'll do what you ask. my favorite music's on, on. Give me command and I'll do what you ask. my favorite music's on, on. Give me command and I'll do what you ask.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 ING heeft in de zomermaanden een winst geboekt van ruim 1,3 miljard euro. Bijna twee keer zoveel als het bedrijf vorig jaar in het derde kwartaal maakte. Vorig kwartaal was de winst ook al bijna 1,5 miljard. De inflatie in Nederland was vorige maand volgens het CBS het hoogst in bijna 20 jaar. De inflatie stijgt al maanden, vooral door de hogere energieprijzen. Vorig jaar waren die juist erg laag door de coronacrisis. Het corona-toegangsbewijs gaat toch niet gelden voor amateursporters en toeschouwers in de buitenlucht. Het kabinet trok het plan vannacht in omdat de sportbonden tegen waren en de Kamer ook bleek in het coronadebat.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 se poi era forse più là creature void of form. Been so afraid of everything. I need a chance to be reborn. I never wanted anything that someone had to give. I don't live here anymore. I went along with. think about the old days, babe. You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore.